In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden. Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika. De explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina.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 Welkom terug bij Peaceful Radio aflevering 696 eh, deel 2. En we zijn begonnen met uh, Ancient Future Planet Passion. En zo heet eh, de groep en het label AncientFuture.com. Met een streepje ertussen. We gaan verder met uh, Osho. En, nou, niet met Osho zelf, maar met Pravul. A Mystic Where the Spirits Live. Veel luisterplezier voor het komende uur voor uh, Peaceful Radio. Ja. Mm. Mm-hmm. to see the world in a grain of sand and the heaven in a wildflower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in a mind. here. see the world in a grain of sand and the heaven in a wild flower. Whole infinity In my.

Esteban Eh, van Karsten Rosenlund, Celtic Music Made of Dreams and Longing van Phoenix Muziek. We gaan afsluiten met eh, onze eigen Nederlandse label Oriade Music met Nature Baby van Simon Cooper. Dan ga ik er gelijk afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar het luisteren van dit programma Peaceful Radio 696. Ja. En wil je het allemaal nog eens eh, naluisteren, dan kan dat eh, op mijn website peacefulradio.eu. En dan ga je naar de eh, pagina Listen to Music. En dan vind je maar liefst zes uitzendingen om bij weg te zwijmelen als het ware. Hele goede nacht en graag tot de volgende keer. Dag.